Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Defensie heeft extra inspecties uitgevoerd naar mogelijke scheurtjes in F-16's. Dat gebeurde na een waarschuwing uit de Verenigde Staten. Daar waren scheurtjes ontdekt in de tweezitsvariant. variant Volgens Defensie zijn bij acht van de elf tweezitters geen problemen ontdekt of zijn schuurtjes inmiddels gerepareerd. Drie vliegtuigen met schuurtjes worden om veiligheidsredenen voorlopig aan de grond gehouden. Defensie overlegt nog met de fabrikant Lockheed Martin hoe deze scheuren kunnen worden gerepareerd. Volgens het ministerie is scheurvorming in de F-16 een bekend probleem en wordt daar altijd al goed op gecontroleerd. Een Amsterdammer die plannen had om naar Syrië af te reizen... blijft nog zeker drie maanden vastzitten, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van voorbereiding van terrorisme en opruiing. De Amsterdammer van 33 is eind juli aangehouden na een tip. Bij zijn arrestatie had hij twee messen en een hakbijl bij zich. Het OM onderzoekt nog of het een individuele actie was van de man... of dat hij van plan was om samen met anderen naar Syrië te reizen. De politie heeft tot nu toe 368 filmpjes en foto's binnengekregen... in het onderzoek naar de vliegtuigramp in Oekraïne. Wat er op de beelden te zien is, wil de politie niet zeggen. Het beeldmateriaal komt uit meerdere landen... en is via een speciale site van de politie binnengekomen. Die site is sinds 25 juli in de lucht. Het opsporingsteam is op zoek naar beelden van voor, tijdens en vlak na de ramp. De Amerikaanse arts die met ebola was besmet mag het ziekenhuis verlaten. Uit bloedtesten blijkt dat hij het virus niet meer heeft. De man van 33 was behandeld met het experimentele anti-ebola-middel ZMAP. Hij raakte besmet in Liberia. Begin deze maand werd hij met een speciaal vliegtuig teruggevlogen naar de Verenigde Staten. In een ziekenhuis lag hij in quarantaine en kreeg hij het medicijn toegediend. Het weer, zon en wolken, soms met een bui wisselen elkaar af.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 En voor het programma tussen 4 en 6, u heeft hem waarschijnlijk al zien lopen als je kijkt. Hans is er al, dus continuïteit is wederom gewaarborgd. Weer een heel uur met heerlijke muziek. We beginnen met de Searchers en daarna The Middle of the Road. Nog veel plezier dit hele uur. Middle of the Road en Bottoms Up. En die was eigenlijk speciaal voor onze oudste. Want die zit met gips om haar arm. En toen dacht ik eigenlijk van, zal ik dan de Brian Highland draaien voor haar?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 Jim Webb had eigenlijk de bedoeling om het door de Association te laten uitvoeren... maar die hadden er niet zoveel zin in. Jammer. En eh, nu we het toch over de Association hebben... Never My Love van die Association. En het is eh, de op één na meest gespeelde plaat op radio en tv. Kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Maar de plaat is, het nummer is blijkbaar door zoveel artiesten opgenomen. Ik heb er alleen nog nooit een andere uitvoering gehoord dan die van die Association. Eh, trouwens, de meest gespeelde plaat, dat zal toch minstens Yesterday zijn, dacht ik. Nu we het toch over de Beatles hebben. Come Together, een nummer van de Beatles van het album Abbey Road is in de jaren 80 ook opgenomen door Michael Jackson. de film Moonwalker. Dit was Michael Jackson uit 1987. Come Together. van de ene Michael is een klein stapje naar een andere Michael. Een heel andere soort muziek. Michael Holiday uit 58 met een Backerack David compositie. En het was al eerder een hit, dit nummer voor Marty Robbins in Amerika. The Story of My Life. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met, and how my heart can forget the way you smiled at me. I'd like the world to know the story of my life the moment when your lips met mine And that first exciting time I held You close to me The sorrow when our love was breaking up The memory of the broken heart Then later on the joy of making up Never, never more to part There's one thing do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken and later on the joy of making up Never, never more to part There's one thing left to do Before my story's through I've got to take you for my wife So the story of my life can start And end And start and end And start and end with you. ...1968, wat zeg ik, 1958... ...The Story of My Life van Michael Holiday. 1968, daar gaan we nu naartoe... ...naar de reguliere cliffhit. En dat wordt een nummer 2 uit een Eurovisie Songfestival finale... ...in 68, Congratulations... ...geschreven door Martin en Coulter. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Cliff Richards en Congratulations, nummer 2 in het Eurovisie Songfestival uh, van 68. En als je Cliff zegt, dan zijn de shadows nooit ver weg. en dit was dat nog maar Little B, Hij heeft ook nog een keertje Big B opgenomen. Volgende week. Oké, dit waren de Shadows. En we gaan nu weer wat aan de stembanden doen. We kunnen zingen allemaal. Hier zijn de mama's en de papa's en California Dreaming. All the leaves are klein beetje terugdenken aan een koor waar we op zaten. En daar zongen we dit nummer ook heerlijk. California Dreaming, de mamas en de papa's. En de volgende, die is speciaal voor een dame die op Zandbos 95 woont. Speciaal voor Jannie. Reach Out, I'll Be There. En dat waren de Four Tops. Speciaal voor Jannie. En we gaan nu een track draaien van eh, het album Songs for Beginners. En dat zijn niet zomaar liedjes voor beginners hoor. Wat oh, ja. Meneer Wassenaar is ook even bezig. Ogenblikje geduld. <laughs> Goed, we gaan dus naar het album Songs for Beginners. En eh, dat is van eh, Graham Nash. En als ik zulke liedjes als beginner zou kunnen schrijven, nou, en is je die toch gekocht, dacht ik zo. Uh, we eh, draaien een track, die kan je eigenlijk elk jaar wel draaien. De titel zegt het al, Military Madness. is ook alweer 43 jaar geleden, dit album. 1971, Songs for Beginners van Graham Nash. En dit was Military Madness. Eh, Romeo en Juliet van William Shakespeare. Dat kennen we natuurlijk allemaal. En ik moet er niet aan denken om daar urenlang naar te kijken. Wij kiezen dus even voor de verkorte versie. gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you And now your dream is real How can you look at me as if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold You can fall for pretty strangers And the promises they hold You promised me everything You promised me thick and thin, yeah just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. the talks, like the talk on the TV. And I can't do a love song, like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat. Mm -hmm company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Julie, Romeo. sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, and says something like. Heerlijke korte versie van het eh, toneelstuk Romeo and Juliet... van de Dire Straits van het album Making Movies uit 1980. Voor de laatste van deze Matchbox nummer 41 gaan we naar het jaar 71. Het album heet Imagine en het komt dus van John Lennon... en dan gaat het even hebben over Yoko. Oh, Yoko! Ja, ja, we hebben zomaar een keer ruim de tijd om eh, Les Paul en Mary Ford hun Bye Bye Blues te laten horen. Ehm, dat betekent dus einde van het programma, Matchbox 41. Volgende week zijn we er eh, weer met nummer 42. Ja, onmogelijk is dat. Dat gaat maar door. Hè. 41, 42. En Hans gaat ook door, ook voor de 41ste keer. Uh, met zijn programma. En er zit weer van alles en nog wat in, dus blijf gewoon lekker luisteren.